van het recruteren van plegers van aanslagen. De man woont in Marokko. In de zaak zijn al zo'n twintig arrestaties verricht. De nu opgepakte man zou een aantal van hen terreurtraining hebben gegeven. De vermoorde vrouwen zijn een Deense van 24 en een Noorse van 28. Ze werden deze maand dood in hun tent gevonden... in het Atlasgebergte in Marokko. In Congo worden voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van België in 1960 presidentsverkiezingen gehouden. President Kabila, die in 2001 zijn vader opvolgde, staat niet op het stembiljet. De verwachting is dat de stemming vandaag niet eerlijk verloopt. Kabila stelde zelf de kiescommissie samen en in drie regio's mogen mensen pas later stemmen uit vrees voor geweld. En ook in Bangladesh wordt vandaag gestemd, daar voor een nieuw parlement. De uitslag lijkt al vast te staan. Premier Hasina mikt op een derde ambtstermijn op rij. Haar belangrijkste tegenstander, oud-premier Khaled, doet niet mee. Ze zit in de gevangenis op verdenking van corruptie. Beide vrouwen voeren al tientallen jaren een verbeterde strijd met elkaar. De verkiezingscampagne in Bangladesh is gewelddadig verlopen... en ook vandaag zijn er doden gevallen bij botsingen... tussen mensen die de regeringspartij steunen... en aanhangers van de oppositie. Het weer bewolkt en vanmiddag gaat het vooral in het zuiden regenen. Het wordt 7 tot 10 graden.